4 uur. moet met het NMS-journaal. Minister Gramperhaus blijft erbij dat boba's geen wapenstok en pepperspray moeten krijgen. Die zijn volgens de minister alleen bedoeld voor de politie. De handhavers demonstreren vandaag in 20 steden voor een betere wapenuitrusting. Directe aanleiding is de mishandeling van een handhaver in IJmuiden op Hemelvaartsdag. Grapperhaus vindt wel dat boa's een noodknop en een bodycam moeten dragen... en dat de politie meteen moet komen als een boa in de problemen is. Volgens de Surinaamse oppositiepartij VHP zijn er tientallen mogelijke fraudegevallen geconstateerd bij de parlementsverkiezingen van gisteren. Zo werden niet overal de juiste stembiljetten gebruikt. De eerste uitslagen worden vanochtend verwacht. In de peilingen staat regeringspartij NDP op verlies waardoor het presidentschap van Desi Bouterse in gevaar komt. 49% van de Nederlanders steunt het voornemen dat alle huizen in 2050 aardgasvrij zijn. Uit een onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau blijkt verder dat vooral lager opgeleiden, ouderen en alleenstaanden de overgang naar een aardgasvrije woning niet zien zitten. Omdat ze het lastig vinden om een alternatief voor gas te kiezen. Spanje heeft het aantal geregistreerde coronadoden verlaagd met bijna 2000... naar ongeveer 27.000 sterfgevallen. De overheid heeft gecorrigeerd op dubbele tellingen en niet bevestigde sterfgevallen. De afgelopen week stierven in Spanje veel minder mensen aan het virus... dan tijdens de piek begin vorige maand. Na Pakistan kampt ook het noorden van India met een grote sprinkhanenplaag. Onder meer de miljoenenstad Jaipur is zwaar getroffen. De Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN waarschuwt dat de sprinkhanen een gevaar vormen voor India's voedselvoorziening. Het weer nog, vannacht is het helder, bij minima rond 4 graden. Plaatselijk kan mist ontstaan. Overdag veel zon, nauwelijks wind en dan wordt het 19 tot 25 graden. Dit was het NWS Journaal.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 靠。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 sound that we make is thunder. It makes my heart go boom, boom, boom.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 Cavalcade. restless. The matter all I keep them all restless.

sipping whiskey, need highest floor of the Bowery. never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 I found you